Zes uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Opnieuw is er een stap gezet in de afzettingsprocedure tegen president Trump. De inlichtingencommissie van het Huis van Afgevaardigden... heeft het rapport over Trump doorgestuurd naar de juridische commissie. Die gaat zich buigen over een eventuele aanklacht. In het rapport staat dat Trump zijn macht heeft misbruikt... en dat hij het onderzoek van het huis heeft gedwarsboomd. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden roept op tot sancties tegen China... vanwege de onderdrukking van de Oeigoeren. Het voorstel werd vrijwel unaniem aangenomen tot woede van China. De Oeigoeren zijn een islamitische minderheid... die vooral in het noordwesten van China woont. Van de 10 miljoen Oeigoeren zitten er volgens de VN ruim een miljoen in detentiekampen. Na de vier grote steden slaan nu ook de ombudsmannen alarm over het groeiende aantal daklozen. Ze vragen premier Rutte om in te grijpen. De landelijke en regionale ombudsmannen zeggen dat kinderen van hun ouders worden gescheiden... omdat er te weinig opvangplekken voor gezinnen zijn. Ook blijven vrouwen noodgedwongen in onveilige situaties wonen... omdat er geen plek is in de vrouwenopvang. VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff blijft toch wachtgeld ontvangen... maar hij zal de bedragen vanaf nu terugstorten tussentijds stopzetten kan wettelijk niet. Als hij dat zou doen moet hij alles wat hij al ontvangen heeft terugbetalen en dat wil hij niet. Dijkhoff vindt eigenlijk dat hij gewoon recht heeft op het wachtgeld... maar wil er nu vanaf zien vanwege de ontstane ophef. De Australische politie heeft bij een zoekactie in de Outback een lichaam gevonden. Het gaat waarschijnlijk om de 46-jarige vrouw die nog werd vermist. Ze maakte deel uit van een groepje van drie mensen... die twee weken geleden met hun auto vastkwamen te zitten in een rivierbedding. Eerder deze week werden de twee anderen levend teruggevonden. Het weer. Het is droog met vooral in het zuiden kans op mist. Minima tussen 0 en 3 graden.